van 12 uur. Dit is door negens met het NOS land naar Europa oversteken terug te nemen. Dat zegt de Libische premier Sarai in een gesprek met de Duitse krant Welt am Sonntag. De premier van de nieuwe Libische eenheidsregering voelt niets voor afspraken zoals Europa met Turkije maakte over het terugnemen van vluchtelingen. Hij zegt dat de EU moet zoeken naar mogelijkheden om de vluchtelingen terug te sturen naar hun vaderland. Op het strand in Libië bij de plaats Zouara blijven lichamen van verdronken migranten aanspoelen. Donderdag werden de eerste lichamen gevonden van vluchtelingen die de overtocht naar Europa wilden maken. Mogelijk is hun schip gekapseist. De Libische kustwacht vond donderdag voor de kust een verlaten boot. In totaal zijn er nu 148 lichamen geborgen. Premier Rutte heeft als eerste Nederlandse minister-president een bezoek gebracht aan Cuba en was op een top van de Associatie van Caribische Landen en sprak er met president Castro. Ze hadden het over mensenrechten en het verder aanhalen van de banden tussen Nederland en Cuba. De betrekkingen waren lang koel, maar Castro maakte de laatste tijd veel werk van betere banden met het Westen. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over een basisinkomen. Vijf miljoen Zwitsers mogen zich uitspreken over de vraag of ze voor of tegen een vast bedrag zijn van 2250 euro voor iedere volwassene. Dat staat ongeveer gelijk aan het minimumloon. Ouders krijgen er per kind nog eens 560 euro bij. Mensen die nu nog een uitkering krijgen zijn dan minder tijd kwijt met het invullen van formulieren, zeggen de voorstanders. En ook moet het makkelijker worden om er bijvoorbeeld vrijwilligerswerk bij te doen. Tegenstanders zeggen dat een basisinkomen Zwitserland te veel kost. De conservatieve regering adviseert daarom vandaag tegen te stemmen. De Zwitsers kunnen tot vijf uur stemmen. De eerste uitslagen worden om vier uur verwacht. Het weer is zonnig, tot 25 tot 28 graden, aan zee iets koeler. In Limburg, rond de Wadden en langs de kop van Noord-Holland is veel hardnekkige lage bewolking. Vanmiddag kan er in Limburg een enkele onweersbui vallen. Ook morgen zomers, met in de middag en avond kans op een onweersbui. De ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is heel erg druk richting Zandvoort en dat heeft te maken met de races op het circuit en ook natuurlijk met het mooie strandweer.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 En wat gaan we doen vanmiddag? We gaan in ieder geval gaan we half één even over naar het circuit. Naar Willem van Densen. goed is, heb ik hele leuke muziek voor u uitgezocht. En ze hadden het net over slecht, slecht verkeer. Nou, ik kan er even wel mee praten. Ik ben op de fiets gekomen uit Hoofddorp. En het is een gekke huis op de Zandvoortselaan. Vanaf de Herenweg staat het helemaal vast. Allemaal hete en scheldende automobilisten. En we beginnen vandaag met Maan. Een perfect world. En ik hoop dat het dat wordt vandaag. I'm waiting for the sun to shine. I'm holding back the darkness from the Oh, tell u dat het allemaal een perfect world is. En we gaan allemaal door.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 Pit Report. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. stemmig We gaan over naar het circuit. We gaan over naar Willem. Willem, ben je daar? Ja, Hallo, ik uh, ben nog steeds op uh, circuitpark Zandvoort uh, tijdens Max Verstappen familiedagen. Het circuit waar op dit moment een race bezig is van het NKGT. GT, Nederlands kampioenschap GT, toewagens en dan historische auto's zijn. Het zijn auto's van tussen de 1965 en 1981 het bouwjaar. Die hebben een eh, leuke race eh, zijn eh, natuurlijk hele mooie auto's bij uh, uit die jaartallen. Maar de leidingen eh, van die race zien we, even kijken, dat is Lex Proper. Met, die rijdt met een Porsche op de tweede plaats is het eiken Welhausen en derde rijdt daar Lennart Stolken. Op dit moment rijden ze achter safety car, zojuist is er in de Gerlachbocht een auto toch wel flink hard afgegaan. Wij noemen dat oversteken. Je komt iets buiten de baan aan de linkerkant en dan raak je de controle kwijt en dan schiet je naar de overkant en daar staat dan eh, onderaan de Hunzig een eh, betonnen muur. En daar kwam eh, de Renault in uit. De rijder is oké, okay, maar ja, het vracht staat meer op de baan en dat moet even weggehaald. En nadat dat is gebeurd en de baan weer vrij is, gaat de safety car aan de kant. En dan gaan ze verder met het restant van hun race. En, en met de, de bestuurder is niks gebeurd? Nee, nee, die is oké. Okay, ja, die, oh. <laughs> meer een deuk in zijn ja, ja, ja. imago eh, en in zijn auto dan uh, dat er voor de rest iets met hem aan de Willem, die, die, die oude auto's die maken zeker niet zo'n lekker geluid als die, als die V1, hè? Nee, die Formule 1 uh, eh, en zeker de auto waar Max in rijdt, Max Verstappen, ja. Eh, die rijdt nog met een eh, motor van eh, twee jaar geleden, een V8 motor. Ja, daar zit een geweldig geluid in, wat iedereen toch wel een beetje kippenvel ja. verzorgt. En dat hebben deze auto's wat minder. Ja, ik, ik liep gisteren liep ik in, in, de, in Zandvoort zelf. En inderdaad, in Zandvoort zelf kwamen dat heerlijke geluiden doorheen. Hè. We hoorden het in Zandvoort zelf. Ja, dat klopt. Eh, dat, gaat, eh, de wind eh, staat de goede kant op. Hè. Er gebeurt ook wel dat er auto's rijden op het circuit die ook veel herrie maken. En dan in het dorp weet je ineens dat er wat op het circuit zich afspeelt omdat de wind de andere kant Maar in dit geval staat hij heel gunstig. Ja, ja, voor het dorp is dat natuurlijk af en toe wel eens lekker hè. Als ze dat geluid niet horen. Dan hoeven de mensen ook niet zo te mopperen hè. Want het is altijd zo hè. Ze mopperen altijd zo. Ja, maar mopperen blijft toch hoor. En hier ook, het eh, zijn prachtige dagen, maar er blijven ook mopperen Ja, ja, dat hou je. Denk ik dat er eh, 50.000 mensen zitten. Max Verstappen eh, die geeft af en toe handtekeningen. Ja, en mensen die geen handtekening krijgen, die zijn teleurgesteld. En die, de erbij bij die gaan nou, mopperen. Maar ja, ik kan niet verwachten dat die jongen dat hij de 50.000... Nee. Dan zijn we hier morgen nog. Eh, ja, dat denk ik ook, ja. En als dat de grootste teleurstelling is voor die mensen... Eh, dat ze geen handtekening hebben. maar dan hebben ze voor de rest een mooi leven, toch? Nou, het is toch prachtig weer. Wat willen ze nou nog meer eigenlijk? Ja, en er is van alles te doen. ja, precies. In het, in het dorp ook, neem ik aan. Ja, ja. Voor, voor, voor, iedereen. Voor ja, Willem, hartstikke bedankt tot zover. En ik, eh, we spreken elkaar straks weer. Ah, oké. Okay, dan eh, hoor ik je later. Ja, dat is goed. Bedankt, hè. Dag. dat kan er gebeuren. Hè? Als je eens een keer <laughs> iets invalt en je weet niet precies hoe alles werkt... dan hoort je op de radio wel eens iets wat je eigenlijk niet moet horen. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat, dat krijg je met live uitzendingen. Daar is verder ook niets aan te doen. We gaan over naar een lekker liedje weer. lovers' hearts. werd me net even gezegd, als je een fout maakt... dan heb je eigenlijk een borrel nodig. En ik denk, ik ga maar door met champagne. Ik denk, dat vind ik ook wel eigenlijk lekker. En wat zegt Else de Lange? Elze de Lange zegt, het is a miracle. Someone put a lock on this been beaten up and used and more.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 out that no one really lives without giving onze reporter Dolly. Die is op weg naar het dorp. En wat gaat ze daar doen? Ze gaat op de barricade. onze reporter Dolly is op weg naar het dorp. En wat is er in het dorp te doen?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 Ain't it good to know you? got a friend. Ain't it good to know you've got a friend? Oh, yeah, yeah, you've got a friend. Ja, het allerbelangrijkste in het leven is natuurlijk altijd om vrienden te hebben. Ja, wie wil dat niet, hè? Beste vrienden. Vrienden is beter dan een verre, vriend, dan een verre buur. Daar heb je niks aan aan een verre buur. En een goede vriend, dat is belangrijk. We gaan door met Johnny Logan. En toen was het nog heel belangrijk eigenlijk in het Songfestival. Daar viel het alleen, nog, ging het alleen maar om zingen. Nu gaat het helemaal niet meer om zingen. Nu gaat het er alleen maar om politiek vaak. What another year. looking out for you, but you're not here. What's another year? it's another year for someone who's getting used to being alone haal het net niet tot het nieuws, dat is wel heel jammer. Maar we gaan toch even luisteren dan nog naar Iedereen is van de Wereld. Van Tilau. Tot het einde en ik zie u graag weer terug na het nieuws en de boodschappen.